uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een hevige brand in een kliniek voor coronapatiënten in India... zijn vijf mensen om het leven gekomen. 28 andere patiënten raakten gewond. De brand brak in de vroege ochtend uit op de intensive care afdeling... van het ziekenhuis in Rajkot in West-India. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Vanwege de coronapandemie heeft de Japanse keizerlijke familie de nieuwjaarsgroet geschrapt. Traditiegetrouw brengen de keizer en zijn familie vanaf het balkon van het paleis in Tokio op 2 januari de beste wensen over aan de Japanse bevolking. Elk jaar komen daar tienduizenden belangstellenden op af. Maar het hof van keizer Naruhito vindt dat met de huidige besmettingscijfers onverantwoord. Vorige week zijn er ongeveer 350 mensen meer overleden dan normaal... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Deze zogenoemde oversterfte kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de tweede coronagolf. Sinds de start van de tweede golf, negen weken geleden, zijn bijna 4000 mensen extra overleden. In de eerste golf, die na negen weken voorbij was, was de sterfte ruim twee keer zo hoog. In Frankrijk zijn meerdere politiemensen geschorst nadat ze een zwarte man zonder duidelijke aanleiding hadden mishandeld. Ook zouden ze racistische scheldwoorden hebben gebruikt. Van de mishandeling zijn bewakingsbeelden opgedoken. Zowel de politie zelf als het Franse Openbaar Ministerie heeft onderzoek ingesteld. In de buurt van Buenos Aires is de Argentijnse voetballegende Diego Maradona begraven. Hij overleed woensdag op 60-jarige leeftijd na een hartaanval. Tienduizenden Argentijnen namen donderdag afscheid van Maradona. Die lag opgebaard in het presidentieel paleis in de hoofdstad. Het weer.